ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Amersfoort... staat een korte file tussen afrit Volendam en Zeeburg... is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 Wrapped up he gone, grooving up slowly he got Juju eyeball he won't won, holy folder he got Held down to his knee Got to be a joker, he just do what he please he got indulgent football he got.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 Het nummer Vincent. Nou ja, wie kent Laura Fitchie niet? Laura Ficci eh, is natuurlijk haar zangcarrière begonnen in de band Centerfold. En in 1991 werd die eh, band opgegeven en heeft ze haar solo carrière gestart. Mede met de hulp van Toets Tielemans die haar eerste jazzalbum met haar uitbracht.